Marnix Ampersen eh, met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Alkmaar woedt een grote uitslaande brand. In het pand zitten meerdere bedrijven. Er was niemand meer in het gebouw aanwezig, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is met groot materieel uitgerukt... om te voorkomen dat het vuur overslaat. Er zijn onder meer hoogwerkers ingezet. In Uithoorn is een woning tot twee keer toe beschoten. De eerste keer was maandag, de laatste keer was afgelopen avond... meldt de regionale omroep NH... Maandagavond gingen de kogels door een deur en tussendeur. Afgelopen avond vloog een kogel door een ruit. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is een verdachte aangehouden. Hij werd na een klopjacht opgepakt in Amsterdam. De politie heeft meer dan 850 tips gekregen over de tramaanslag in Utrecht vorige week maandag. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Door de vele tips is nog niet met alle tipgevers persoonlijk contact geweest. In de dagen na de aanslag vroeg de politie onder meer naar camerabeelden... om zo de vluchtroute van de 37-jarige verdachte te kunnen achterhalen. De hele gemeenteraad van Zandvoort steunt de komst van de Formule 1 naar de badplaats. Afgelopen avond werd unaniem ingestemd met een plan om de komende jaren 4 miljoen euro uit te trekken om het evenement binnen te halen. Het geld is vooral bedoeld om het circuit beter bereikbaar te maken. En het bedrag wordt onder meer opgehaald via een verhoging van de toeristenbelasting... De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort is nog niet definitief. De, onderhandelingen daarover lopen nog. De laatste Formule 1-race in Zandvoort was in 1985. Het weer. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar een graad of 2. De ochtend begint op veel plaatsen grijs met lokaal mist. Overdag is af en toe de zon te zien, maar het is vooral bewolkt. Er staat weinig wind en het wordt zo'n 12 graden.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 Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Kijk me in mijn ogen aan. Als je mij niet hallo oh, mama. Wat betekent dit dan allemaal?